4 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bestuurders in de zorg die frauderen hebben vaak een strafblad en zijn al eens eerder veroordeeld. Dat zegt het informatieknooppunt Zorgfraude. Het gaat daarbij om uiteenlopende delicten zoals fraude, diefstal of geweld. Het komt vooral voor bij bestuurders die zich richten op begeleid en beschermd wonen. Het informatieknooppunt Zorgfraude wil verder onderzoek naar de verschuiving van criminele activiteiten richting de zorg. Bij een schietincident in Houten is de afgelopen avond een man omgekomen. Dat gebeurde in het centrum van de plaats. Het slachtoffer zat in een geparkeerde auto, meldt RTV Utrecht. De dader zou meerdere schoten hebben gelost. Er is niemand opgepakt. De politie is wel een onderzoek gestart. Vier op de vijf jonge Joden in de EU zeggen dat het antisemitisme in hun land de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Vooral op internet en sociale media komen ze veel antisemitisme tegen, maar ook in het openbaar, de media en de politiek. Voor het onderzoek werden ruim 2700 Joden onder de 35 jaar in de hele EU ondervraagd. Van wie vroeger droomde van een beroep als piloot, dierenarts of kapper, is 1 op de 5 ook in die sector terechtgekomen. Dat concludeert het CBS na onderzoek onder een generatie brugklasleerlingen. Hen werd in 1999 gevraagd welk beroep zij later wilden uitoefenen. Jongens wilden toen vooral piloot of architect worden, meisjes kapper of dierenarts. Nu blijkt dat voor jongens de droom van Timmerman het meest reëel was. 46% van de jongens met die droom is ook zo terechtgekomen. En bij meisjes pakte de droom om iets met kinderen te willen doen het beste uit. Zij kwamen in het onderwijs of de zorg met kinderen terecht. En het weer. De minima liggen vannacht tussen de 15 en 12 graden. Morgen is er veel zon, vooral in het zuiden. Er staat een krachtige wind op de Wadden en rond het IJsselmeer. Het wordt 19 graden in het noordwesten en tot wel 27 graden in het zuidoosten.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 If I ever feel bad. is ZFM Zandvoort. I was scared of dentists and the dark. stay. I just gotta, I just gotta know. I can't have it, I can't have it any other way. I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle. we stay in the moment? Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see out the garage, pull the roof back, just me, you and the stars. Toast to the gods, she's a one, a masterpiece.